met het NOS Journaal. Een schip dat werd aangevallen op de Rode Zee is dusdanig beschadigd geraakt dat er water naar binnen stroomt. De bemanning is volgens de Britse autoriteiten van boord en wacht in reddingsboten op hulp. Door de beschietingen is ook brand uitgebroken op het schip dat volgens persbureau AP vaart onder de vlag van Liberia. Het werd beschoten in de buurt van de havenstad Hodeida dat onder controle van de Houthi staat. Zij voerden tot een aantal maanden geleden geregeld schepen aan. Deze aanval is nog niet opgeëist. Dodental door de overstromingen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen tot zeker 67. Reddingswerkers vonden vandaag meerdere lichamen in het moeilijk bereikbare gebied. In de hele regio liggen bomen op de weg, zijn auto's vernield of helemaal gevuld met modder. Ook een christelijk zomerkamp voor meisjes werd zwaar getroffen. Van vijf meisjes is inmiddels de dood bevestigd. Elf anderen en een begeleider worden nog vermist. Filmproducent Rob Hauer is overleden, meldt het Parool. Hauer werkte onder meer mee aan Turks Fruit en Soldaat van Oranje. Hij gold als een van de bekendste Nederlandse filmproducenten. Samen met regisseur Paul Verhoeven maakte hij in de jaren 70 meerdere films... die tot de kanon van de Nederlandse film zijn gaan horen. Rob Houwer was 87 jaar. In het Limburgse Heidhuizen zijn zo'n 30.000 bezoekers op het Oud-Limburg Schuttersfeest afgekomen. Tijdens het jaarlijks evenement namen schutterijen uit zowel Nederland als Belgisch Limburgen tegen elkaar op. Op het gebied van marcheren, muziek en het schieten met een buks. Het Oud-Limburg Schuttersfeest is een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen. Koning Willem-Alexander opende de festiviteiten. Het weer. Vanavond en vannacht ontstaan stevige buien met veel regen in korte tijd en kans op onweer.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 Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The stories always end. If you between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling much more than human being. Extraordinary machine. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 You won't find one half as pretty, or one with a heart so true. Don't you write like that? Don't you write like that? Don't you write like that? don't you see? you're mine. You won't find one better. Can't you see that love is blind?